Mariette Krol met het NOS Journaal. De GGD Kennemerland, de KLM en Schiphol bieden reizigers van twee vluchten uit Zuid-Afrika excuses aan. Die moesten vorige week lang wachten voor ze konden worden getest en in quarantaine geplaatst. Volgens de GGD moest er een heel nieuwe testlocatie worden opgezet... omdat vanwege de nieuwe coronavariant de testlocatie op Schiphol niet kon worden gebruikt. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie... die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. De hele oppositie vindt dat de Graven mogelijk niet onpartijdig genoeg is. Hij is oud-minister van Defensie en dat departement was ook betrokken bij de evacuaties uit Kabul. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een scholier op zijn middelbare school zeker drie leerlingen doodgeschoten en acht anderen verwond. Een van de gewonden is een leraar. De schutter van 15 is gearresteerd. De schietpartij was in Oxford Township, zo'n 50 kilometer ten noorden van Detroit. Negen gemeenten in Noord-Holland, waaronder Alkmaar en Den Helder... stellen een onderzoek in naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze laten onder meer onderzoeken of de gemeente na de oorlog... geen belastingen oplegde aan Joodse eigenaren die ondergedoken zaten of waren weggevoerd. Onder meer in Amsterdam gebeurde dat wel. En bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft een slim apparaat in huis. Dat is verbonden met internet. Vooral slimme meters voor water, gas of stroom worden veel gebruikt, zegt het CBS. Daarmee kun je de stand op afstand aflezen. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft ook een slimme thermostaat. Nederland loopt in Europa ver voor in het gebruik van die apparaten. Het weer, regen en ongeveer 8 graden. De komende dag wisselvallig met veel wind. Aan zee hard tot stormachtig. In het Waddengebied kans op zware windstoten. Met maximaal 10 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt meer 3 kilometer met een kwartiertje oponthoud. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor vielen tussen knop en de Raasdorp en Beverwijk Oost. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En dan verder nog eh, de nasleep van de problemen op de A44 eerder vanmiddag. De A44 is overigens weer vrijgegeven in beide richtingen bij de Kaagbrug.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 Het aantal mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dat honger heeft... is sinds het jaar 2000 niet zo hoog geweest, zegt de VN. Het zijn er bijna 60 miljoen bijna 10% van de hele bevolking, mede als gevolg van de coronacrisis. En coach Sarina Wiegman heeft met het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatie een recordzege geboekt van 20-0. Dat was tegen Letland. De uitwedstrijd hadden de Engelsen ook al gewonnen met 10-0. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag opklaringen, maar er staat veel wind. Aan zee stormachtig, bij maximaal 10 graden. 106.9 ZFN Whatever you want me to do, I will do it for you. Whatever you want me to be. you need. you have given to me? Je weet dat ik en jou als de beste, ik en jou als de beste, I'm in en na. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten nog steeds een kust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Tú me peleas cosas que imaginas pero no imaginas que me encanta verte Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así Como me gusta a mí así Como te gusta a ti así solo tengo ojos para ti Y tus ojitos Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt Je maakt me compleet en helemaal gek Je raakt me nog steeds, een kust in mijn nek of we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.